Duitse Emden en zou op weg gaan naar Shanghai. In de Finse media is afgeleverd zouden worden in Zuid-Korea. Het schip voer onder Britse vlag en de bemanning wordt ondervraagd. Het weer nog, vannacht bewolkt en af en toe regend.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amsterdam Arena is het na de gestaakte wedstrijd Ajax-AZ enige tijd onrustig geweest. De mobiele eenheid voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Acht mensen zijn gearresteerd, vier wegens openlijke geweldpleging en vier wegens het afsteken van zwaar vuurwerk. De bekerwedstrijd werd stilgelegd na het incident in de 37e minuut. Een Ajax-fan stormde het veld op en belaagde AZ-doelman Esteban. Die schopte de man en kreeg van de scheidsrechter een rode kaart. AZ-trainer Verbeek haalde de spelers van het veld. De aanvaller, een man van 19, is gearresteerd. en was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Toen de wedstrijd werd stilgelegd stond het 1-0 voor Ajax. Het is nog niet bekend wat de KNVB verder met de wedstrijd gaat doen. Honderden huisartsen zijn van plan om vandaag drie uur lang hun praktijk te sluiten. Ze zijn tussen 10 en 1 alleen beschikbaar voor spoedgevallen. In die tijd debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over het korten van de vergoeding aan huisartsen. Die vinden dat onaanvaardbaar. Ze hebben naar eigen zeggen veel taken overgenomen van ziekenhuizen en hebben daardoor meer gedeclareerd. De oproep om tijdens het Kamerdebat niet te werken komt van een individuele huisarts. De beroepsverenigingen mogen huisartsen niet oproepen tot actie. Honderden collega's hebben laten weten mee te doen aan de protestactie. Oud-politici Kok, Lubbers en Bolkestein waarschuwen het kabinet voor extra bezuinigingen. Oud-VVD-leider Bolkestein trok in Nieuwsuur de vergelijking met de crisis van de jaren 30. Hij zei dat economische protectionisme...